Renate Kok met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie eist in hoger beroep 2,5 jaar onvoorwaardelijke celstaf tegen Ali B. voor twee verkrachtingen en een aanranding. Het OM vroeg om vrijspraak voor een andere aanranding... omdat er geen aanvullend bewijs is gevonden voor die aanklacht. De officier van justitie hield in de eis rekening met de enorme media-aandacht voor de zaak. Twee jaar geleden veroordeelde de rechtbank Ali B. tot twee jaar cel. Zowel het OM als Ali B. gingen daartegen in beroep. Maandag is er nog een zittingsdag. 7 mei is de uitspraak. De verkiezingsuitslag in Gorkum is formeel vastgesteld... ondanks vermoedens van stemfraude. De burgemeester zegt dat de oude gemeenteraad nu moet beslissen wat er moet gebeuren. Die gaat daarover en wordt vanavond bijgepraat. De nieuwe raadsleden worden volgende week woensdag geïnstalleerd. De oude gemeenteraad moet dus voor die tijd beslissen... of de verkiezingen al dan niet ongeldig zijn... en dan mogelijk opnieuw gestemd moet worden. Een kwart van de basis- en middelbare scholen heeft zich tot nog toe aangesloten bij een nieuwe schoolboekenuitgever. Scholen hebben al jaren kritiek op het aanbod. Dat is duur en moet vaak na een jaar al worden weggegooid. De staatssecretaris dreigde recent met ingrijpen als de bestaande uitgevers niet met verbeteringen komen. En topman Rousseau van Air Canada ligt onder vuur vanwege een condoleancebericht na de crash in New York... waarbij deze week twee piloten omkwamen. In die boodschap van vier minuten sprak hij maar twee woorden Frans. Bonjour aan het begin en merci aan het eind. Het valt slecht bij de Franstalige bevolking van Canada. Premier Carney noemt het teleurstellend en een verkeerde inschatting. Volgens de Canadese wet moet Rousseau als topman van een nationale luchtvaartmaatschappij... zowel in het Engels als in het Frans communiceren. Maar hij spreekt geen Frans. Het weer dan, er trekken veel buien over. Soms met onweer, hagel en natte sneeuw. Het wordt een graad of vijf. Vanavond is het vaker droog. Ook morgen eerst, eerst droog. In de middag dan vanuit het westen regen. En dan wordt het ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB.